Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een lockdown van drie weken. Dat gaat het demissionaire kabinet vanavond bekendmaken op de coronapersconferentie. Het is een weekje langer dan gisteren werd gedacht. Verslaggever Wilke Boom over de maatregelen. In die periode mogen restaurants, cafés en niet-essentiële winkels... s eh, s'avonds na 7 uur niet meer open zijn. Dan moeten ze dus dicht... En eh, sportwedstrijden mogen in diezelfde periode alleen nog maar zonder publiek. Dus dinsdag bijvoorbeeld geen toeschouwers bij de voetbal Interland Nederland-Noorwegen. En deze maatregel geldt niet alleen voor de beroepssport, maar ook voor de amateursporten. Ook daar geen publiek meer langs de lijn. Ook mag je de komende weken nog maar vier mensen thuis op bezoek krijgen. En het advies wordt weer om zoveel mogelijk thuis te werken. Om zeven uur vanavond wordt alles definitief bekendgemaakt op de persconferentie. Het dodental van het Travis Scott-concert is opgelopen naar 9. Een studenten van 22 die vorige week op het Astroworld Festival in de verdrukking kwam... is alsnog in het ziekenhuis overleden. Justitie in Amerika doet onderzoek naar de rol van de organisatie... en de beveiliging van het Astroworld Festival. In Glasgow in Schotland wordt nog druk overlegd over het klimaat. Maar het is nu ook al duidelijk waar de volgende klimaattop is. Op een minder regenachtige plek. Volgend jaar gaan de wereldleiders en andere plannenmakers naar de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. En Brazilië heeft zich geplaatst voor het WK voetbal volgend jaar. Ze wonnen met 1-0 van Colombia. De commentator maakte het extra feestelijk. Adugo! Adugo! Brazilië is het vierde land dat al weet dat het erbij is... na Duitsland, Denemarken en gastland Qatar. Nederland kan de komende dagen een ticket verdienen. Morgenavond speelt Oranje tegen Montenegro. Dan kan het team van Louis van Gaal zich al plaatsen als ze zelf winnen. En als de nummer 2 in de pool Noorwegen niet wint. En anders kan Nederland het dinsdag afmaken. Dan is Noorwegen zelf de tegenstander. Het weer, de zon breekt straks af en toe door. Al blijft het noordwesten vrij grijs. En daar kan het vanmiddag en vanavond ook regenen. Het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het enige wat opvalt in de regio is de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Daar tussen Purmerend en Avenhoren 3 kilometer file.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 Transavia moet een boete van 400.000 euro betalen... omdat het persoonsgegevens niet goed had beveiligd. Een hacker kon twee jaar geleden eenvoudig bij de gegevens van 81.000 medewerkers en klanten van de luchtvaartmaatschappij komen. Bij een grote brand in een flatgebouw in Capelle aan de IJssel... is vannacht iemand om het leven gekomen. Zes mensen die brandwonden hebben of rook hadden ingeademd... zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in het zuidoosten kans op een mistbank. Verder op veel plaatsen soms zon. In het noordwesten overwegend grijs met wat regen bij een graad of 10.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 Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're in. remember we were partners in crime.